Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi ontmoeten elkaar eind volgende maand in Zuid-Korea. Ze spreken elkaar daar op een economische top voor landen aan de Grote Oceaan. Die top is op 31 oktober en 1 november. De twee leiders gaan praten over handelsafspraken, de verkoop van TikTok en de oorlog in Oekraïne. Dat hebben ze volgens Trump afgesproken in een telefoongesprek. Ook zei hij begin volgend jaar naar China te gaan. President Xi zal op zijn beurt de VS bezoeken. De Palestijnse president Abbas mag volgende week de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken in New York. Het zal een videoboodschap zijn, omdat de VS vorige week het visum van Abbas introk. Waardoor hij niet naar, de VN het VN-hoofdkantoor kan reizen. De 80ste Algemene Vergadering van de VN begint dinsdag. De Palestijnse autoriteit heeft bij de VN de status van waarnemer. Voor de vergadering zullen meerdere westerse landen, waaronder Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk, de Palestijnse staat erkennen. Langs de kust van Noord-Holland zijn brokstukken aangespoeld van het nieuwe drijvende zonnepark. Op dat park, dat zo'n 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee ligt, woedde deze maand twee keer brand. Het zonnepark is ongeveer zo groot als een voetbalveld en ligt verankerd tussen windmolens. Na de twee branden is het zonnepark niet meer in werking. Het wordt volgens de eigenaar binnenkort aan land gerepareerd... maar wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. In de Eredivisie heeft FC Twente overtuigend gewonnen van Sparta. De Tukkers wisten met 5-1 te winnen in Rotterdam. Het was voor FC Twente de eerste wedstrijd onder trainer John van den Brom. De ploeg won dit seizoen pas één wedstrijd van Heerenveen en verloor drie keer. Dat kostte trainer Jozef Oosting zijn baan. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar een graad of 15. De komende dag begint zonnig, later meer bewolking en buien met kans op onweer.